Dit is Maud met het NOS Journaal. Op een g in Venezuela niet accepteren. Waaronder Canada, Australië en de VS. Veertien landen uit de regio hebben ambassadeur uit Venezuela teruggeroepen... uit protest tegen de herverkiezing van president Maduro. Volgens de landen zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Amerika kan Iran en de rest van de wereld niet zijn wil opleggen, dat zegt de Iraanse president Rouhani in een reactie op de toespraak van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei eerder vandaag dat Iran te maken krijgt met de zwaarste sancties uit de geschiedenis als het land zijn nucleaire en bewapeningsbeleid niet verandert. De VS stapte eerder deze maand uit het atoomakkoord met Iran en komt nu met twaalf eisen waaraan Iran moet voldoen om sancties te voorkomen. Zo moet het land onmiddellijk zich terugtrekken uit Syrië. In Italië hebben de populistische partijen Vijf Sterrenbeweging en de partij Lega een onbekende professor naar voren geschoven als premier. Het is de 54-jarige hoogleraar bestuursrecht Giuseppe Conte. Hij zou een nieuwe coalitieregering van de twee partijen moeten gaan leiden. Conte is een aanhanger van de Vijf Sterrenbeweging, maar hij heeft geen politieke ervaring. De voormalige 50PLUS-voorzitter Jan Zoetelief stelt zich niet opnieuw kandidaat voor het voorzitterschap van de partij. Dat heeft hij vandaag laten weten. Zijn bestuurstijl kreeg steeds meer kritiek. De fracties in de Eerste en Tweede Kamer maakten in april al bekend dat ze af wilden van de partijvoorzitter. Het weer vanavond in het zuiden lokaal een regen- of onweersbui. In de rest van het land droog. Het blijft nog lang warm. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Smiddags kan in de zuidelijke helft een onweersbui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. De dagen erna verandert te weinig. Het blijft zonnig en warm.